We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit en we doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. En dat belangrijke jaar is dus volgend jaar. Dan is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij in Nederland. De reacties van organisaties die, die zich bezighouden met het onderwerp zijn tot nu toe goed. Onder andere de premier van Aruba zegt dat ieder welgemeend excuus altijd welkom is. De maker van de populaire game Fortnite Epic Games... moet een boete van omgerekend meer dan een half miljoen euro betalen. Een Amerikaanse toezichthouder had een rechtszaak aangespannen... omdat ze vindt dat Epic Games spelers te veel verleidt... om in-games aankopen te doen. Ook hebben ze te veel informatie van spelers verzameld... die jonger dan 13 zijn, zonder hun ouders daarvan op de hoogte te stellen. Om te beginnen dit blijft doorgaan hoor. <laughs> Oh, Roos uit Uiterberg met Elisa. Het was vandaag niet makkelijk voor mijn collega Thomas om Elisa te interviewen. Ze werkt bij een autogarage. En die hebben het na de ijzelavond en nacht nogal druk vandaag. Rijkswaterstaat telde bijna 500 ongelukken. En dus is er een hoop schade aan auto's. Elisa bleef tot vier uur s'nachts non-stop telefoontjes aannemen. En daarna wou ik nog een uurtje slapen. Maar ja, dat ging helaas niet, want de telefoon bleef ook al gewoon doorgaan. Want heel veel mensen wouden dus gelijk ook een loslocatie doorgeven. En het gaat nu alweer. En het gaat nu weer door. Ook op de spoedeisende hulp was het het hele weekend druk. Er kwam een record aantal mensen binnen met botbreuken en andere verwondingen. Garagehouder Henk vroeg zich af of code oranje genoeg waarschuwing was. Er zijn toch een heleboel mensen die niet geluisterd hebben. Jammer. Volgende keer beter luisteren. Het weer dan nog een grijze dag met regelmatig wat regen. Morgen ook nat, dan zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vooral veel dagelijkse files in de regio die niet al te veel vertraging opleveren. Meest oponthoud heb je op de N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommenie en de aansluiting met de A9.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 And it's been so long, but I will be there. I sing this song home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. so I sing for you. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories.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 De maker van de populaire game Fortnite moet een boete van meer dan een half miljoen euro betalen. Een Amerikaanse toezichthouder had een rechtszaak aangespannen... omdat ze vinden dat Epic Games spelers te veel verleidt om in het spel aankopen te doen. En Karim Benzema stelt zich niet langer beschikbaar voor het Franse elftal. De spits van Real Madrid werd vandaag 35. Op social media post hij een foto van zichzelf in het voetbalshirt van Frankrijk. Ik heb mijn verhaal geschreven en dat eindigt nu, zegt de winnaar van de Gouden Bal. Het weer vannacht koelt het amper af. Morgen opnieuw bewolkt met veel regen en vrij zacht met een graad of 10. Cuban easy hat. Everybody yelling out, boy, you came with me. Remember iced tea at the power. Gunshots licking by the hour.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 Who am I? Just a selfish guy, no one. a shame to let it go when we both know it's right. It's a shame to let this be another wasted night. A step right. Tell me that, tell me baby I'm checking in, checking out baby.